One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman grito, Juntos somos evolución. Moving. All the people moving. One llamada de mamá tierra, una de la creación.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 die Willem Holleder had afgeperst van Willem Enstra... de vastgoedondernemer die in 2004 werd vermoord. De rechtbank wilde hem 5 jaar cel opleggen, maar trok daar een half jaar van af... omdat Parelberg heeft geleden onder de vele aandacht van de media. Joran van der Sloot heeft bekend dat hij de 21-jarige Stefanie Flores om het leven heeft gebracht. Dat melden Peruaanse en Amerikaanse media op basis van bronnen bij de Peruaanse politie. Van der Sloot zou de vrouw hebben gedood omdat ze in zijn laptop zat te kijken. Volgens de berichten in de Peruaanse pers was Van der Sloot daar zo woedend over... dat hij Stefanie Flores sloeg en haar nek brak. CDA-leider Balkenende heeft zich verbaasd over de uitspraak van PvdA-lijsttrekker Cohen... over de vader van prinses Maxima... Cohen zei gisteren in Nova op de vraag of Jorge Zorregieta bij de toekomstige inhuldiging van Willem-Alexander mag komen, dat dat na al die jaren misschien zou kunnen. VVD-leider Rutte is het in tegenstelling met Balkenende juist met Cohen eens. Volgens Rutte was het goed dat Zorregieta niet bij het huwelijk was, maar is aanwezigheid bij de inhuldiging inmiddels wel mogelijk. In Oeruzgan zijn gisteravond drie Nederlandse militairen door een bermbom gewond geraakt. Hun toestand is stabiel, meldt het ministerie van Defensie. De gewonde militairen die te voet op patrouille waren... zijn overgebracht naar het veldhospitaal in Kamp Holland... en ze hebben zelf met hun familie gebeld. In Frankrijk gaat het proces van start tegen Jérôme Kerviel, de beurshandelaar die zijn werkgever, de Franse bank Société Générale, een miljardenverlies bezorgde. Effectenhandelaar Kerviel zou met ongeoorloofde speculaties bijna 5 miljard euro hebben verloren. Volgens Kerviel wisten zijn superieuren wat hij deed en lieten ze hem...